Maar dat was nog niet alles, zegt correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Er waren plannen om het eerst het elektriciteitsnetwerk in Duitsland lang stil te leggen. Nou, dat zou dan de omstandigheden creëren voor een burgeroorlog. En in de chaos die dan zou ontstaan, deze, zouden deze mensen de macht willen overnemen. Dus je ziet het is eigenlijk een mix van ja, eh, coronaprotesten en rechtsextremistische ideeën om de democratie omver te werpen. Mogelijk worden nog meer mensen opgepakt. Er zijn in totaal 12 verdachten in beeld. Honderden mensen die wel eens een grammetje kook of wat ecstasy hebben besteld in Goeree Overvlakke, hebben vandaag een berichtje gekregen van de politie. Er is een sms-bom gestuurd naar alle contacten uit de telefoon van een dealer. Die werd vorig jaar in beslag genomen. De politie roept gebruikers op om hulp te zoeken. Tesla-baas Elon Musk wil een nieuw speeltje kopen. Hij heeft een bod van 43 miljard dollar gedaan op Twitter. Hij had al een deel van de aandelen van de social site in handen en wil de rest dus ook hebben. Hij zegt zelf dat hij gelooft in Twitter als platform van het vrije woord over de hele wereld. En Tijn en Sam moesten er even op wachten, maar de vrienden van 15 en 17 krijgen eindelijk hun eigen skatepark in Amstelveen. Hij komt er, eindelijk ja. Ik ben super blij. Echt eh, een droom die uitkomt. Drie jaar geleden gingen ze met hun plan naar de gemeente en nu is er een locatie voor het park aangewezen duurde allemaal wel even. Voor mij ehm, eh, leek het eerst zeg maar een beetje uitzichtloos af en toe. Omdat het, ik eh, langere gedeeltes dus niet, niet zo meer hoorde van de gemeente. En dacht ik van, gaat er nog daadwerkelijk wel iets komen? Volgens de gemeente kon het echt niet sneller. Inmiddels liggen er twee ontwerpen voor het park. En als alles goed gaat kunnen Tijn en Sam over een paar maanden eindelijk skaten. Het weer, nou lekker skateweer, veel zon. In het binnenland ook wat wolken. Blijft op de meeste plekken droog met 15 graden in Friesland en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot half vier duren. Verder op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 5 kilometer file. Daar is de vertraging 10 minuten.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 Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben zij om bij in bed te mogen. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, mijn kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president, gaat de wereld ren. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zijn wereld zo zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zo veel mooier zou zijn.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 She said, hang the rich. behind the man. dance with mind out of tone, bring something to the party. Young kids like you game. he's such a gentleman Plus all my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit.